René van Brakel met het NOS-journaal. PvdA Bert Koenders is de zaken als Frans Timmermans naar Brussel vertrekt. Afgelopen dag werd bekend dat Timmermans voor Nederland de belangrijkste kandidaat is voor een functie bij de Europese Commissie. Hij kan de eerste vicevoorzitter worden. Vandaag praat hij daarover met commissievoorzitter Juncker. Bert Koenders was eerder minister van Ontwikkelingssamenwerking in het vierde kabinet Balkenende. Nu leidt hij de VN-missie in Mali. Als de Russische president Poetin het wil, dan kan hij in Kiev in twee weken innemen. Dat zou hij hebben gezegd in een telefoongesprek met de Europese Commissievoorzitter Barroso. Media in Duitsland en Italië melden dat op basis van diverse bronnen. Poetin zou dat hebben gezegd nadat Barroso Rusland met klem vroeg om zijn militairen uit Oekraïne terug te halen. De Russische president ontkent nog altijd dat Russische militairen in Oekraïne actief zijn... Maar de separatisten hebben eerder gezegd dat ze juist wel worden geholpen door Russische soldaten die zich vrijwillig bij hen aansluiten. Apple onderzoekt of naaktfoto's van vrouwelijke beroemdheden zijn gelekt na het hacken van iCloud-accounts. Het bedrijf zegt tegen een Amerikaanse technologie-site dat ze de privacy van gebruikers erg serieus neemt en de zaak onderzoekt. Ook de Amerikaanse FBI zou een onderzoek hebben ingesteld. Afgelopen weekend lekten de foto's van bekende vrouwen uit. Het zou onder andere gaan om Jennifer Lawrence en Kim Kardashian. De hacker zou een lek in een andere dienst van Apple hebben gebruikt om aan de foto's in iCloud te komen. Het weer in het westen bewolkt en kans op een bui. Lokaal kan ook mist voorkomen. Het is vannacht 10 graden.